11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In mei hebben Nederlanders gezamenlijk 9,4 miljard euro bijgeschreven op hun spaarrekening. Dat is de grootste toename sinds 1998, toen de Nederlandse bank de cijfers begon bij te houden. In mei krijgen veel werknemers vakantiegeld, waardoor er dan altijd al veel geld naar de spaarrekeningen gaat. Maar dit jaar is de piek door corona extra hoog. De gemeenteraad van Alkmaar heeft unaniem ingestemd om een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van het nieuwe dak in het AZ-stadion. AZ, dat om financiële hulp had gevraagd, ontvangt het geld in de vorm van een lening waar de gemeente garant voor staat. De overkapping van het AZ-stadion stortte vorig jaar augustus deels in tijdens een zware storm. Oppositieleider Ronnie Brunswijk is gekozen tot de nieuwe voorzitter van het Surinaamse parlement. Hij is leider van oppositiepartij ABOP, die tweede werd bij de verkiezingen eind mei. Behalve politicus is Brunswijk ook zakenman. In Nederland is hij veroordeeld voor drugshandel. Wanneer het parlement een nieuwe president kiest, is nog onbekend. Het ergste van de coronapandemie moet nog komen, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO is de pandemie zes maanden na het begin van de uitbraak van het virus nog alles behalve voorbij. De harde realiteit is dat het nog lang niet over is. Het komt niet eens in de buurt, zegt WHO-baas Tedros. Hij roept de wereldleiders op om samen te werken in de strijd tegen corona. De theaters op Broadway in New York blijven nog zeker tot januari gesloten. Half maart sloten de theaters hun deuren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Naar verwachting worden de voorstellingen in het voorjaar hervat. Sommige producenten hebben de handdoek in de ring gegooid. Zo komt de Disney-musical Frozen niet meer terug. Het weer, bewolking en op de meeste plaatsen droog. Vanavond en vannacht is het een graad of 13. Morgen meer bewolking en wat regen. Later in het midden van het land veel meer regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit bij Peaceful Radio Show 1392 hier op ZFM. We gaan beginnen met Jim Ottaway. Zijn laatste nieuw werkje is When Eternity Touch Time. Um, Jim zit aan de andere kant van de wereld in Australië en eh, stuurde mij dit album dan hebben we nog eh, natuurlijk het eh, label eh, ARC Music, ARC Music uit Engeland, de World Music. En die hadden in 2016, dacht ik, een Celebrations World Music. Bestonden dus ze 40 jaar. En dan gaan we een track uitdraaien, en wat Griekse muziek. Dat past wel in deze zomerse tijden. Peace and Harmony van Gio Ari. Ehm, daar, eh, dat zijn twee heren uit eh, ja, op de grens van Zwitserland, Italië, die daar zitten. En eh, toch al jarenlang hele vrije muziek maken. Four Days in My Life van Louis Um, voor wie ik daarna achternaam niet kan uitspreken. Maar dat maakt verder niet uit. Henny Becker komt langs. En die maakt buitengewoon mooie muziek. En we sluiten bijna af. Ja, met twee mooie titels ook weer. Ik had het dit vorige uur over. Landscapes of the Heart van Gary Smith. En Dancing on the Wind van Shoshana Mijel. Pieselradio.info. Daar vind je deze playlist. En dit programma qua muziek. Veel luisterplezier. on Peaceful Radio. Please visit my website, www.spiralingmusic.com. That's spiraling music. soloist, and you are listening to Peaceful Radio. spiritual warrior wills the world to manifest the highest good. With self restraint, you can control your impulses, desires, and emotions. This is the nature of inner strength. will not be deterred or distracted from your path of detaching from the things that you most want or fear. This takes perseverance, persistence, and resilience. resilience. Today, ask yourself in the quiet of your mind, with awareness in your heart, just ask yourself, What do I want? sensations, images, feelings, or thoughts that spontaneously arise on the screen of your awareness. This is a clue. This is what you want. having introduced this subtle intention in the quietness that is beyond your internal dialogue, let it go. the subtle intention organize its own fulfillment. This ultimately is true will. It's not personal willpower coming from your ego identity but the will of the infinite being in a very subtle way, going through your conditioned mind.